en een voorspoedige start. Maarten Stultjes met het NWS Journaal. Minister Schippers wil dat het aantal abortussen in Nederland omlaag gaat. Ze ziet daarvoor een grotere rol voor huisartsen. Die kennen vaak de situatie van een vrouw beter dan een abortuskliniek... en daardoor kunnen artsen beter in gesprek gaan over de ongewenste zwangerschap. Dat zegt Schippers in een interview dat zaterdag in het Nederlands Dagblad verschijnt. In Nederland worden jaarlijks zo'n 30.000 abortussen uitgevoerd. Schippers noemt dat erg veel. Wel is de minister blij dat het aantal abortussen bij tieners al jaren daalt. In Syrië zijn gevechten gemeld tussen rebellen en het Syrische regeringsleger. Dat gebeurde binnen twee uur na het ingaan van een staakt het vuren om 11 uur Nederlandse tijd. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten hebben rebellen in de westelijke provincie Hama het bestand geschonden. Volgens een rebellengroep heeft het leger bombardementen uitgevoerd in de aangrenzende provincie Idlib. Vlak voor het ingaan van het staakt het vuren in Syrië zijn bij luchtaanvallen in de buurt van de hoofdstad Damascus minstens 22 doden gevallen. Volgens het observatorium zijn zeker 13 burgers omgekomen, waaronder kinderen. Nederlanders maken zich amper druk om de overgang naar schone energie. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veruit de meeste Nederlanders maken zich vooral druk om immigratie en integratie. Maar 2% van de ondervraagden begon zelf over klimaat, energie of duurzaamheid. Als ze ernaar gevraagd worden wil de helft van de Nederlanders wel snel af van olie, steenkool en gas, omdat ze bang zijn dat het opraakt. Het weer, het vriest vannacht, het wordt tot min 6 graden. Het KNMI heeft voor grote delen van het land code geel afgegeven vanwege de kans op dichte mist en gladheid.